In de omgeving van Amsterdam en Rotterdam... zijn zes woningen en twee bedrijfspanden doorzocht... waarbij van alles in beslag is genomen. Waaronder zes auto's, schilderijen en dure horloges. Ook is er 70.000 euro contant geld gevonden. Bomdeskundigen van de EOD hebben vanochtend in het centrum van Almere twee handgranaten onschadelijk gemaakt. De grote markt en de toegangsstraten waren afgezet voor sporenonderzoek, maar zijn inmiddels weer vrijgegeven. Vanochtend rond de 8 uur werd een verdacht pakketje aangetroffen voor een horeca-gelegenheid horeca -gelegenheid op dat plein. Anderhalf uur later werd een tweede pakketje gevonden. Omwonenden zijn opgevangen in het stadhuis. De Britse premier May heeft in het Lagerhuis in het ontwerp Brexit-akkoord verdedigd als het hoogst haalbare. Het akkoord is volgens haar in het nationaal belang, ook al moesten er pijnlijke keuzes worden gemaakt. Het is allerminst zeker of het huis de Brexit zal goedkeuren. Labour wijst het akkoord af en ook veel conservatieven zijn tegen. Er wordt gezinspeeld op een motie van wantrouwen. Vanochtend werd May geconfronteerd met vier bewindslieden die ontslag namen. Vooral het vertrek van Brexit-minister Raab is een harde klap voor May. De openbaar aanklager in Saoedi-Arabië eist de doodstraf... tegen vijf verdachten van de moord op journalist Jamal Khashoggi. Hij verdween begin vorige maand bij een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul. De vijf tegen wie de doodstraf is geëist worden aangeklaagd... voor het opdrachtgeven tot de moord en het uitvoeren daarvan. Van het stoffelijk overschot van Khashoggi ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het is vrijwel overal zonnig. Later in de middag mogelijk mist en lage bewolking in het westen van Zeeland.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 En wil je via het internet luisteren, tik dan even in ZFM-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we gaan zometeen beginnen met een nummer van het album A Not Is As Good As A Wink... To a Blind Horse van The Faces. En naar de Angels. Veel plezier het komende uur. De Amerikaanse Angels die hadden twee top 10 hits... en eh, dit was er een van, hun tweede. Wow, wow, he is the boy for me. En de eerste, dat was My Boyfriend's Back. Eh, uit het jaar 1964. En we begonnen met een plaat uit 1971 van het album... A Nod is as good as a wink to a blind horse. En dat waren de Faces uit 71 met Stay With Me. En de Faces, dat was eh, samengekomen doordat Steve Marriott naar de Humble Pie ging... En eh, toen kwam Rod Stewart bij de, eh, het restant van de feestjes. En het, was, eh, het, het, het, gevolg daarvan was dit nummer met een geweldige LP. A Not As Good As A Wink To A Blind Horse.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 Dat was Sandy Posey met eh, I Take It Back. En onze grote roerganger van vroeger... Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dat doen we zo meteen. Onze grote roerganger van eh, vroeger van de radio Veronica. Dat was natuurlijk Joost de Draaier. Die zei altijd over dit nummer... althans over de zangeres Sandy zong al een posie. Jawel. Uh, we gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden. En dat is die van uh, eh, 15 november 1968. Vier nieuwe binnenkomers en allemaal top 10 materiaal. De eerste komt binnen op 34, die Banzo Dog Duda Band. I'm the Urban Spaceman. need I'm the Urban Spaceman, de Bonzo Dog Duda Band, nieuw op 34. En één plaatje hoger, Aphrodite Child. 30. Aphrodite's Child in Rain and Tears. En dan vinden we een plaatsje of wat hoger op nummer 30... vinden we Lulu en I'm a Tiger. mocht je eventueel nog vragen hebben over eh, hoe de titel van dit nummer is... dat was I'm a Tiger en dat was Lulu op nummer 30. Vier nieuwe binnenkomers, we hebben er drie gehad. Dus dan krijgen we nu de hoogste nieuwe. En dat is natuurlijk... De klapper van de week! En die komt van de, de Scaffold, Lily the Pink, nieuw op 23. We'll drink a drink a drink to Lily the Pink, medicinal compound. And now he's learning how to fly. Brother Tony was known to be bony. He would never eat his meals. And so they gave him medicinal compound. And now they move him round on wheels. We'll drink a drink a drink to Lily the Pink the Pink the Pink the Savior of. Julius Caesar. And so they put him in a, home where they gave him medicinal compound. And now he's emperor of Rome. Johnny Hammer had a terrible sister, Twister's grandma. He could hardly sustain a word. And so they gave him medicinal compound. Now see medicinal compound. Now they call her Millie B. Jennifer Eccles had terrible freckles, and the boys all called her names. But she changed medicinal compound. Now he joins in all the games. medicinal calm. weet jij nog waar je was op 31 augustus 1974? In de namiddag. Ik zat in de auto van Haarlem op weg naar Ermelo... en ik luisterde naar het laatste uur van de zeezender Radio Veronica. En de laatste tekst werd uitgesproken door Rob Oud... en daar stond dit nummer onder. Heather van The Carpenters. Een emotioneel moment, moet ik zeggen. Hier is de eh, Joe Cocker. woman out the country. Now I find you longing in your soft and Joe Cocker in 1969 met Delta Lady, geschreven door Leon Russell. En eh, de dame in kwestie, de Delta Lady, dat was Rita Coolidge. Dan weet je dat ook weer. We gaan eh, naar de tip van Willem. Eh, van de week hebben we op radio ZFM, tv ZFM ook trouwens... hebben we het feest gevierd dat de, White Album van de Beatles... 50 jaar geleden werd uitgebracht. En Willem, onze tipgever is natuurlijk een gigant van een fan, fan van de Beatles. Maar hij maakte hem er toch even op patent dat het ook dit jaar, 50 jaar geleden is... dat Baggers Banquet van de Rolling Stones uitkwam. Oké, dus daar gaan we even een nummer van draaien. De tip van Willem. En dat is eh, Sympathy for the Devil. Dat is opgenomen op 4 en 5 en 8, 9 en 10 juni van het jaar 1968. Het heeft ook eh, twee werktitels gehad. Fallen Angels en The Devil is My Name. En het is heel bijzonder. Een van de zeer weinige eh, grote hits met een uh, samba-ritme. Sympathie voor de Devil, de Rolling Stones. Hier is de tip van Willem. his hands and seal his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. tip van Willem. The Rolling Stones en Sympathy for the Devil. En als je nou wil weten <laughs> hoeveel eh, leden het koortje had die de woe woe uh, voortbracht... dat waren zeven mensen. Anita Pallenberg, Marion Faithful, de producer Jimmy Miller... Brian Jones van de Stones, Keith Richards, Bill Wyman en Charlie Watts. Dan weet je dat ook weer in ieder geval. Hier zijn de Birds. voices have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto dancing fell my way. I promised to go away. niet helemaal uitleggen... maar er is op deze plaat geen Bird die meespeelt. Ze zingen alleen mee. Uh, de, degene die de muziek verzorgde, dat waren leden van de Wrecking Crew. En in de tweede uur hoor je daar nog meer over. Maar dit waren in ieder geval de Birds met Mr. Tambourine Man. Eh, de Stones speelden net al een eh, samba en Pussycat doet, een, doet het met een bamba. Althans... van Pussycat werden geschreven door Werner Teunissen... en deze dus ook, in La Bamba uit 1980. Jawel. <laughs> En dan gaan we nu luisteren naar In the Garra da Vida van eh, Iron Butterfly. Iron Butterfly heeft één wereldberoemde LP uitgebracht... en die heette In the Garra da Vida. Op kant 1 stonden er een paar nummers. Op kant 2 stond er maar één en dat was In the Garra da Vida. 17 minuten en een paar seconden. Maar dat was voor een singeltje natuurlijk iets te veel... dus daar hebben ze een andere versie van gemaakt... Het nummer heet eigenlijk helemaal niet eens In the Garden of Vida. Het heet In the Garden of Eden. Maar de schrijver, Doug Engel, <laughs> die had in zijn eentje gewoon vier liter wijn op. En toen vroeg zijn compaan, hoe heet dat nummer? En het enige wat hij verstond was In the Garden of Vida. Dus vandaar die titel. Ein Butterfly. Jawel. dan weet je in ieder geval waarom het In of Davida heet. In plaats van In the Garden of Eden. Ehm, we gaan naar 1961, eh, naar de generatie van het tandpast glimlach... Eh, van de jongens die met die grote, brede, witte tanden glimlach eh, bekend werden. Veel bobby's waren daarbij.